Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakantiegangers opgelet, vanaf vandaag gaan er nieuwe reisregels in. Iedereen ouder dan 12 die uit een geel EU-land komt en geen vaccinatie of herstelbewijs heeft... moet zich voor terugkomst laten testen. Deze camping-eigenaar vlak over de grens in België merkt dat sommige Nederlanders daardoor wegblijven. Dit soort momenten merk je dat dat een eh, harde grens wordt. Waar eh, mensen zich toch afvragen of ze die paar kilometer, eh, ja, of ze daar wel over mogen. Zeg maar. Als je andere jaren, ja, andere jaren hebben ongeveer een 30% Nederlanders. Dan is dat dit jaar 10, maximaal 15%. Dus je merkt wel een groot verschil. Wie zijn papieren niet op orde heeft kan een boete krijgen van 95 euro. In het centrum van Utrecht is vannacht een man in zijn gezicht gestoken. Het gebeurde rond 1 uur aan de Oude Gracht. Volgens de politie was er een woordenwisseling tussen meerdere personen... waarna één man dus werd gestoken. De dader of daders zijn nog niet gepakt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. En in Turkije zijn bij een busongeluk minstens 14 doden gevallen. De bus raakte op de snelweg in de problemen, schoot van de weg en reed daarna van een helling. 18 inzittenden raakten gewond. Het is het derde grote busongeluk in Turkije in een maand. En in Luiksgestel in Brabant vliegt één ding heel hard over de toonbank bij de lokale bakker. Ja, natuurlijk gaan we voor de Harry Lavrijse tompoezen. Harry Lavrijse tompoezen natuurlijk. Ja, de baanwielrenner pakte twee keer goud en één keer brons deze spelen. En de bakker in zijn woonplaats dacht dus maar één ding, dat moet gevierd worden. Nou, natuurlijk omdat we super trots zijn op onze Harry. Ehm, ja, zo'n geweldige prestatie hier in het dorp. Ja, daar moesten we iets mee doen. Dus toen dachten we, we maken een lekkere tompoes. Nou, de bakker had beloofd dat er bij drie plakken voor Harry een grote tompoes wordt gebouwd. En die mag de baanwielrenner dan zelf komen opeten samen met het dorp. Het weer nog, af en toe wat zon vandaag, maar vooral veel buien met soms ook onweer. Het wordt vanmiddag max een graad of 20. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Catalina, mia ah, mm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.